11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de werkzaamheden aan de Amsterdamse Zuidas op tijd af zullen zijn. Er ontstond afgelopen nacht wat vertraging bij de plaatsing van het 3 miljoen kilo wegende dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam-Zuid. Dat kostte meer voorbereidingstijd dan gedacht. Vanochtend is de achterstand grotendeels ingehaald. Het spoor en de snelweg A10 moeten nu weer worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de Megaclus maandagochtend om 5 uur klaar is. Een medewerkster van een psychiatrische kliniek in Portugal in Zuid-Holland... is vanmiddag neergestoken door een cliënt van de instelling. Dat gebeurde op een open afdeling. De dader vluchtte en is door de politie in de kliniek aangehouden. Het slachtoffer kon op eigen kracht alarm slaan en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze mocht vanavond weer naar huis. De politie onderzoekt nog waarom de vrouw werd aangevallen. De explosie afgelopen nacht in een woning in Driebergen was een moedwillige daad, zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. De burgemeester heeft besloten de woning vier weken te sluiten om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond, maar het huis is wel zwaar beschadigd. In de eredivisie heeft AZ thuis met 3-0 gewonnen van SC Twente. De Alkmaarders staan nu op de tweede plek... doordat PSV vanavond opnieuw punten verloor. In Rotterdam werd het 2-2 tegen Sparta. De achterstand van PSV op koploper Ajax is nu 8 punten. Eerder op de avond behaalde RKC de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg uit Waalwijk won met 2-0 van Heracles. Het weer. Er trekken buien over het land waarbij het soms stevig waait. In de loop van de nacht wordt de wind rustiger en koelt het af tot een graad of 8. Morgen valt er in de ochtend her en der een bui... waarna in de middag en avond een groot regengebied langzaam van zuid naar noord trekt. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through, confidence looks good do you feed me lies and we'll find the truth? Mr. DJ And this is my house. the people were sure getting down now. I heard the screaming. Do that out on the floor. The DJ was a The people were sure getting down now. essa dança sagrada e apaixonada. Com você, nessa dança sagrada e apaixonada. Sim, sempre com você, nessa dança sagrada e apaixonada. Ah, que dança sagrada e apaixonada. na dança do amor. Dança do amor. Dança do amor. Ai, que dança do amor. Dança, dança, dança. radio show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. You are now listening to the incredible sound of Mixer Cavistelli DJ.